Volgens de raad is dat vooral een probleem op plaatsen... waar het lerarentekort het grootst is, zoals in de grote steden. De gemeente Amsterdam wil schulden van jongeren deels kwijtschelden. Jongeren tot 27 jaar met hoge schulden kunnen een beroep doen op de gemeente. Die onderhandelt dan met schuldeisers en neemt de schuld over. Het bedrag dat daarna overblijft mag de jongeren naar draagkracht aflossen. Als de jongeren zich inspant om werk of een opleiding te vinden... worden er tussentijds ook nog bedragen kwijtgescholden. Een soortgelijk beleid bestaat ook al in enkele andere gemeenten, zoals Tilburg. Deskundigen vermoeden dat er sprake was van een gerechtelijke dwaling... in de zaak van de Arnhemse villa-moord. Daarbij werd een vrouw in 1998 vermoord... waarvoor negen mannen zijn veroordeeld. Uit een documentaire van Caro en CRV blijkt dat het rechercheteam... dat onderzoek deed naar de villa-moord... essentiële informatie heeft verzwegen voor de rechter. Ook zouden rechercheurs een valse bekentenis hebben geforceerd. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards heeft de grootste Duitse marineorder ooit binnengehaald. bedrijf het Gorkum gaat vier fregatten bouwen waarmee een bedrag van ruim 5 miljard euro is gemoeid. De Bondsdag moet de aanbesteding nog wel goedkeuren. De handelsoorlog tussen China en de VS lijkt steeds meer af te koelen. President Trump beschuldigt de Chinezen er niet langer van dat ze hun munt kunstmatig laag houden om de export te stimuleren. Beide landen tekenen de komende dagen ook nog een akkoord waarmee ze de handelsruzie verder willen bijleggen. Het weer in het zuiden blijft bewolkt en regenachtig. In het noorden blijft het vanochtend een tijd lang droog... en breekt misschien de zon wel even door. Met 10 à 11 graden is het erg zacht. Vanavond weer regen en dan neemt ook de wind weer toe. In het noordelijk kustgebied mogelijk tot stormachtig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Nou, het blijft lekker rustig zo.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 Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen Zandvoort, allemaal eh, wakker. Gelukkig maar. Eh, ZFM in de morgen. We hebben eh, leuke platen weer voor je vandaag. En nou, alles wat erbij hoort natuurlijk. de platen zijn uitgezocht door onze grote vriend Kort en Kork kan er wat van. Dat weten we inmiddels wel. Eh. nou, wat eh, kunnen we vanmorgen verwachten? Allemaal uh, nieuws uit Zandvoort, nieuws en berichtjes en gezelligheid en vrolijkheid en een kopje koffie erbij. En alles wat je maar wil. En we, gaan, we vragen even aan mijn vriendinnetje wat het weer is. Hey Google, wat doet het weer vandaag? Nou, die heeft er ook geen zin in. Hey Google, wat doet het weer vandaag? Vandaag zijn er buien in Zandvoort met een maximum van 11 graden en een minimum van 8. Nou ja. Op dit moment is het 8 en bewolkt. Ja, het is ook nat hoor. Je kan beter een parapluie meenemen als je naar buiten gaat. Want het is, eh, het is, eh, ja, het is gewoon een soort van uh, De beste muziek hier bij ZFM op jouw radio 5 over 8. Goedemorgen. Hier is Dance Monkey van Tone and I. Geniet even mee, zou ik zeggen. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more Het wordt een natte dag vandaag, dus uh, petje op. Fijn, hoe heet het, jas aan. En luisteren naar eh, ZFM als je lekker binnen blijft. Hé? Hey? Mag ik zeker doen. En als je eh, een nieuwe voorzitter zou willen worden. Ja, dat kan, dat kan. De Zandvoortse reddingsbrigade zoekt erin. Naar een nieuwe voorzitter, omdat de huidige voorzitter, Ruud Willigers... dat hij niet voor een nieuw termijn gaat. Hier is Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number bij ZFM. I thought little wild time had just been guessed you kinda scared yourself. You turn and run. But if you have a change of heart, Don't dat nummer bij ZFM. Mooie plaat hoor. Ja, dat zei ze. Loogman. Bij ZFM in de morgen. Goedemorgen. Bijna kwart over acht. Straks uh, schuift Frank Paardenkoper ook nog even aan. Ja, gezelligheid. Hier is Steppenwolf van Born to the out on the highway, looking for adventure. And whatever comes van de 70 jaar. Dat weten we nog wel. Ja, dat was een tijdje geleden. Dat was al een tijdje geleden. Goedemorgen allemaal. Het is uh, kwart over acht geweest hier bij eh, ZFM. In de morgen het geluid van Zandvoort. Als je alles wil weten over cultuur, evenementen, eh, gemeenten... over nieuws en politiek, over sport en over welzijn... over weer en verkeer en al wat niet meer. En natuurlijk de allerleukste muziek de hele dag door. Nou, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Misschien eh, Alicia Keys. Nou, dat <laughs> komt goed uit, want die hebben we ook nog. Eh, een paar State of Mind. in a town that is famous as a place of movie scene. En eh, een paar State of Mind. Prachtig liedje over New York. Maar het is al. De leukste muziek hierbij. ZFM. Hier is de Love Sensation. Dat zeg ik. Leuke naam, Loleata. Ja. Daar zijn ze natuurlijk bekend geworden door Relight by Fire van Dan Hartman. Weet je nog? En dit was uit 1980, uh, eh, die jaren heren.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 South of the Border bij ZFM. En als je, als je het leuk vindt, kan je ook nog eh, podcast luisteren. Dan moet je even naar de site gaan, uh, eh, ZFM, eh, zfmzandvoort.nl. En dan kijk je bij podcast. En dan kan je bijvoorbeeld het programma Lopen met Loogman als podcast beluisteren. We hebben er al een aantal gemaakt en ze staan er nu allemaal op helemaal leuk. Althans, dat vind ik zelf. Vanavond wordt, die, uh, weer, wordt er weer in uitgezonden van 7 tot 8. Lopen met Loogman. Dus luister eens naar. is Level. Level 42. children say... Mark King. Nou, level 42, Mark King getrouwd. Twee keer met een Zandvoortse dame. Dat is toch grappig, hè? En daar is hij hoor, dames en heren. Hij komt nu binnen. Ongelooflijk, ongelooflijk. Zonder jas. Goedemorgen Frank. Hoe is het jongen? Mag je hartelijk feliciteren. Dames en heren, ik mag het uh, heugelijke feit mag ik even, even duidelijk maken. Want Frank is eh, opa geworden. Opa Frank, hè? Kom er even bij, Frank. Frank is opa, jongens. Het is toch wel onvoorstelbaar. Hé, hey, hoe is het gegaan allemaal, Frank? Nou, dat eh, gaan we dadelijk nog horen. We wachten op Mitch. Ja? Totdat hij zegt van nou ja, jullie kunnen langskomen. Akkoord. Het, eh, het heeft wel aardig lang geduurd, maar dan heb je ook wat. Ja, dat zeg ik. Ja. Isabel, hè? Isabel. Leuke naam. Leuke naam. En, eh, pond. zeven pond, Frank? Nou, dat is niet gering, joh. Dat is niet gering, Geef. ik ga het wat hoger zitten, want dan kan ik het ook een beetje bekijken, hè? Kijk. Godverdorie. hey, en eh, alles is goed gegaan verder? Nou, aan, de, aan de foto's te zien wel, maar we horen natuurlijk dadelijk het complete verhaal. Ja. Ja. in het ziekenhuis zijn. En eh, gelukkig konden ze naar het eh, ziekenhuis, het eh, KGC heet het geloof ik. Even, het Spaarne. Het voormalige, het voormalige Elisabeth Gasthuis. Ja. En uh, want anders dan had ze naar misschien Beverwijk of ergens anders ja. moeten. Want dat is aardig vol, heb ik begrepen. Ja, dat begreep ik ook. Ja. Er zijn ook kinderen in Amsterdam geboren. Ja. Die zeg maar hier vandaan komen. Ja, ja, bizar. Ja, dat is natuurlijk iets wat ons te wachten staat in de toekomst. Ja lange, lange wachtrijen. Lange wachtrijen, joh. En, eh, ja. ja. Nou, het is in ieder geval eh, mooi om te horen, Frank, dat het eh, allemaal... dat het allemaal redelijk goed is gegaan. Maar daar gaan we maar vanuit hè, dat, het, dat het zo is. Ja. Dus ja, wat wil je nog meer? En, en verder? Ja, Spannende zaken? Ehm, in, in, zoverre dat we zijn nog even langs het circuit gelopen. Wat een bouwwerk wordt dat zeg. Niet normaal hè? Ongelooflijk, die ja. kombocht. Ja, het is, ja, het wordt wel gaaf hè? Het wordt echt super. Ja, ik kan niet wachten tot het uh, klaar is. Ik ga je vertellen hoe lang het dan gaat duren. Want ze zijn... Eh, nog 110 dagen. Hoeveel? 110 dagen. Kijk, eerst 110 dagen kan je, kan je niks van veel van zeggen. Nee, maar nee, nee, nee, Ze liggen op schema en het is natuurlijk ook dankzij het, eh, de opwarming van de aarde... laten we daar blij mee zijn, mensen, want het scheelt de <laughs> stookkosten... en het scheelt ook in de snelheid waarmee de baan kan worden aangelegd. Of ja, dat, is, dat is inderdaad ook een feit. Wat dat betreft eh, eh, is het, is het, is eh, het de, de, moeite waard om, om te wachten nog 110 dagen. Ja, zeker. En het wordt natuurlijk weer een elite badplaats dadelijk, hè? Ja, het wordt een elite. wereldkaart. Ja, wat heet? Ja. ik denk wel dat er heel veel buitenlanders eh, door eh, naar ons toe komen. Dat denk ik ook. En in dat kader over Zandvoort gesproken is het natuurlijk ook jammer dat de genoom niet meer bestaat. Want die had inmiddels op de UNESCO Werelderfgoedlijst kunnen staan. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Ja. Maar ja, dat zijn van die dingen. Ja, het, eh, maar ja, we, we, we, we, gaan nu weer naar het licht toe. En de, de, de, dagen worden weer langer. En het wordt weer nog even. dan, zijn, dan, dan, is het weer, dan is het weer zomer. Ah ja. En dat hoef ik jou niet te vertellen, hè? Nee, ik kan niet wachten. Hey, heerlijk. Vandaar nog een leuk zomersdeuntje, Frank. Hey, doe je best, joh. All summer, all summer lang. Kid Rock. Ken je hem? Wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Zwaai op. Huppakee. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like when and where. We didn't have no forget the way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long.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 While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite. Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Rock was dat. En eh, al samerlang hier bij ZFM. En eh, ja, Frank is er ook weer, Frank Paardenkoper. En we kennen hem natuurlijk allemaal als, eh, ja, als bekende Zandvoorter. Ongeveer, hè Frank? Ja, ongeveer. Hè? Kunnen we wel zeggen, hè? Ja, dat wel. Ja, ja, ja, ja. hey, hoe is het verder? Ja, goed. Ik, pensioen, hè? Ja, pensioen. pensioen. Frank is pensionado geworden sinds deze week. Dus ik moet zeggen, het bevalt meer, dan goed, meer dan goed. En je valt niet in een diep zwart gat? Nee, voor ons nog niet. Nou, dat is lekker. Nee, dus dat is op zich goed teken. Het kan alleen maar mooier worden naarmate het seizoen vordert. Want dat denk ik ook, ja. Dan is de weg weer droog en dan kan ik weer met mijn speelgoed naar buiten. Ja, en je speelgoed zijn hier je auto's natuurlijk. Ja, ja. Hoeveel heb je er nu? Twee. Twee? Ja, uiteindelijk gaat er, eh, wil wel één overhouden die andere ook verkopen. Maar dat is nog weer van... En wat heb je nu? Later zorg. Een eh, Buick Electra Coupé uit 68. Ja? En een Cadillac Coupe de Ville uit 65. Nou, wat bizar. Ja, dat zijn... Uh... Hey, en, en wat is er nou zo leuk als een auto? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel zo. Want mijn ouders hadden op zich niets met auto's. Mijn vader reed eh, Volkswagen. <laughs> maar, eh, de oude Joop? De oude Joop, je kent hem niet. Maar ja, ik had als kind was ik daar op een of andere manier al gefascineerd door. In die zin dat ik van eh, Ravel al die bouwpakketjes had. Ja. Van Amerikaanse auto's. En toen, ver voor de KLM-jaren, werkte ik een blauwe maandag bij een garagebedrijf in Amsterdam. Toen kon je nog met de auto Amsterdam in. En toen moest ik een auto die gerepareerd was eh, terugbrengen. Dat was een Ford eh, Galaxy uit 68. Ja. En daar reed ik mee over de postjes weg. En daar, toen knapte er iets. Ik zag, ik zag dat fijne bankstel. Die grote ijzeren koets om me heen. En die eh, ongelooflijk grote lange neus. Die ik natuurlijk zelf ook heb. Ken je. Maar deze was dan iets langer. En ik dacht, ja, dit is het. Dit is het allermooiste wat er is. En dat is nooit meer weggegaan? Dat is nooit meer weggegaan, nee. Ja, bijzonder. Nou, wij hebben natuurlijk in het verleden regelmatig... met eh, jouw auto's naar Spanje gereden. Ja. En, eh, en weer terug natuurlijk. En eh, dat, is, waar, dat waren wel toch wel memorabele tripjes. Ja, zeker. Nou, we gingen vaak naar Jep in Noord-Frankrijk. We gingen vaak naar Jep in Noord-Frankrijk. en, en weet je wat wij heel vaak dit soort muziek in de auto hadden, Frank? Ja. En ik... Ken je ja, hem nog? Ja, Supertramp. Ja, Breakfast in America. Wie kent het niet? Wie kent het niet? in Amerika. Nou, dat heb, heb, heb je ook regelmatig gedaan, hè Frank? Ja, dat heb ik eh, meer dan regelmatig eh, ontbeten, gedaan. in Amerika. Ja, oh. <laughs> je, hebt, je hebt nog last van de bonusrotel. <laughs> Fartmachine staat er ook op. Ja, ik heb een... Eh, Remote controlled fartmachine. Ja, En met, een, met een afstandsbediening. Kan gratis bij een blikbonen? <laughs> kan, je, kan, je, kan je gratis vinden. <laughs> kan je gratis binden laten. nee, die hebben wij gebruikt voor... Uh, eh, want ik heb ooit een programma gemaakt over uh, met Candid Camera. Dus die zetten we dan achter iemand neer en, eh, in een restaurant. <laughs> Moet je kijken wat er gebeurt. Dan kan je verschrikkelijk lachen. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Als je hem in je achterzak doet, dan is het net, ja, is de, de, authentieke, de authentieke De authentieke windgang, <laughs> laat het duidelijk zijn. maar het is toch al een groot apparaat. Hij is al vrij oud. Hij is denk ik al een jaar of twintig. Ja, ja goed. En toen al, hè? Dat je dat toen al had. Dat is niet zo oud als uit de twintiger jaren. Nee, dat, dat is, nee, dat hadden we niet. Maar uh, hey, eh, het is slecht weer, hè, Frank? Man, het is hopeloos. Maar goed, ik, nogmaals, ik ben blij met dit weer. In dit opzicht dat er geen zout ligt op straat. Ja. Want eh, al is het eh, nul graden en droog buiten... en er wordt geen gladheid verwacht, gaan ze toch de baan op. Ja. Om het simpele feit dat het, denk ik dan, contractueel iets is... waarbij ze de straat op mogen, of het nou nodig is of niet. En maar kleppen over het eh, klimaat. Weet je wel? En dan gewoon hup, eh, die auto's leeg op straat als er niks los is. Ja. ja maar goed, dus en, ze hebben aardig wat liggen. Dus en, eh, vuurwerk gelegenheid. en vuurwerk afsteken. Ja, weet ik je... Ook, vind ik ook zoiets. Ik, ik ben wel klaar met het vuurwerk eerlijk gezegd. Ja, daar moeten we maar mee stoppen met ja, z'n allen. Maar ook landelijk dan? ja, ze Welk, vuurwerk wel en welk vuurwerk niet? Ja, Hoe gaan ze het controleren? Ja, ja, ja, precies. En eh, ik, ik denk dat je gewoon moet zeggen, nou is klaar. Ja, het is natuurlijk eh, tragisch, want het is enerzijds eh, natuurlijk een al oud volksfeest... of rieten gebruik, hoe je het wil noemen, in Nederland... Dus het is jammer dat ook dit weer moet sneuvelen. Maar het aantal eenzelligen is eh, zodanig eh, toegenomen dat er iets moet gebeuren. Maar ja, het is wel sinds de 70 jaren pas, Daarvoor niet. Nee. Dus het is nog niet zo lang. Nee, de rottigheid bedoel je? Ja, Nee, nee, überhaupt het afsteken van, vuurwerk. Vuur, ja, inderdaad. Dat, dat, dat, eh, daarvoor was dat helemaal niet. Nee, nee dat klopt. Dus het is een, een, een, een, een, een doorgeslopen ritueel geworden. Ja, bijna een doorgesnoven ritueel. Een doorgesnoven ritueel, <laughs> Frank. Nee, het kan niet zo zijn dat elk jaar... en dan weer de bekende eh, Captain Teflon, Mark Rutte... retoriek van eh, het is onacceptabel, hulpverleners aanvallen. Kan niet, mensen doen hun werk en die moeten dat werk goed kunnen doen... in alle rust, ja, vergeet het maar. Ze doen er dus niets aan. Nee. Het blijft gewoon elk jaar dezelfde opmerkingen... Ja. En dan eh, spreekt Den Haag van een eh, rustige jaarwisseling. Want er zijn maar, weet ik veel, 500 auto's afgefikt... en 1300 eh, meldingen, weet ik veel. Weet. Dus het is al zo ingeslopen... Ja. dat men het bijna normaal is gaan vinden... omdat de boel gesloopt wordt. Maar er wordt zoveel geld aan uitgegeven. En iedereen loopt te klagen dat, dat alles duurder wordt. En denkt van ja, nou, dan zou ik daar eens mee stoppen. Ja, precies. 70 miljoen gaat toch niet zo. Ik heb trouwens nog wat leuks voor je, Frank. Dat g? En uh, het is eh, een, plaat die wij vroeger wel heel erg eh, in ons hart hebben gesloten.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 Hoe, nou- vind hoe ervaar je dat? Nou, ik denk dat als ik dadelijk... Want ik heb het kindje nog niet gezien, is dus afgelopen nacht eh, geboren. Als ik het zie, ja, dat is natuurlijk wel uitermate bijzonder. Ja. Want het is toch weer een eh, ja, verlengstuk van de familie. Zo heel lief. En het is een mensje erbij. Het is een paardenkoper natuurlijk. <clears throat> of een eh, aard, maar ik denk, eh, ja, we gaan er, ook dat gaan we horen geven. Oh ja, dat ja, je natuurlijk allemaal nog te horen. Ja. ja. bijzonder hè? Maar goed, het allerbelangrijkste is, is dat het een eh, prachtig mooi nieuw mensje is. En daar gaat het om, Frank. Ja, daar gaat het om. En ja, jouw zoon, jouw zoon is natuurlijk nu voor het eerst vader. Ja. Mitchell. En deze speciaal voor Mitchell. Want als je het over dochters hebt, hè? <laughs> ja. Heel, heel treffend. Mitchell Paardenkover is uh, vader geworden. Als je hem ziet vandaag, geef hem een zoen.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 G. Ik zeg het. Ja, we hadden het net over nieuw leven, G. Ja. Maar eh, zo eindigt dat nou ook weer een leven. In dit geval, tragisch genoeg, de echtgenoot van André van Duin. Ja, ah, eh, Martin Elfrink. Die, Bijzonder aardige man heb hem wel eens eh, eh, een, een, tijdje gesproken. Dus wij wensen André heel veel sterkte met eh, alweer het verlies van een partner. Ja, want wij hebben André natuurlijk ook nog meegemaakt. Ja, even een moment. Pardon? Ja, dat is mijn zoon, die is ah. even, wacht even, G. Nou, de zoon live in de uitzending bijna, dames en heren. De nieuwe vader. Hey Mitch. De nieuwe vader live aan de telefoon. En dan van harte gefeliciteerd. Ook namens ons, hè? en, en, en heel ZFM natuurlijk uh, nieuwgeboren. Gezellig, vrolijk, vriendelijk. Ach, wat een feest. Ik draai nog wel even een plaatje. En eh, we gaan straks wel even horen wat het allemaal gaat worden. Met, met Mitchell en met de kleine Isabel.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 Michael Bublé en Everything bij ZFM. chocolade Michael Bublé en everything, maar dat zei ik al. Eh, als je eh, het, leuk vindt, kan je ook eh, vrijwilliger worden hier bij ZFM. Dus nou, ik zou zeggen bel of stuur een mail naar ZFM. En ja, je kan alles zien op de, op de, op de, op de site van ZFM. En daar is alles te bekijken. En dus wat dat betreft dit is de laatste voor het nieuws. Weer en verkeer. Marvin Gaye en Sexual Healing.